uur. Lieselot met het NOS-journaal. Een aanrijding op de A270 bij Nuenen in Brabant... heeft het leven gekost aan een politieagent. De man van 28 stond samen met zijn vrouwelijke collega... bij hun politieauto toen ze werden aangereden door een andere auto. De vrouwelijke agent en de bestuurder van de andere auto raakten ook gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De vrouw is niet in levensgevaar. Hoe de bestuurder van de andere auto eraan toe is, is niet bekend. Onderzocht wordt waarom de agenten uit hun auto waren gestapt. Het VN-verdrag waarin kernwapens worden verboden is ondertekend door Honduras. Het is het vijftigste land dat dat doet en het betekent dat het verdrag over 90 dagen in werking treedt. Al geldt het alleen voor de landen die het hebben ondertekend. Nederland deed dat niet, net als kernmachten als de Verenigde Staten, Rusland en China. Het verdrag werd in 2017 aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN... maar moest erna nog door 50 regeringen worden geratificeerd. Topman Lee Kun-hee van het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung is overleden. Hij was de zoon van de oprichter van het bedrijf en kwam aan het roer in 1987. Onder zijn leiding groeide eh, Samsung uit tot een van 's werelds grootste producenten... van onder meer smartphones en televisies. In 2008 legde Lee zijn bestuursfunctie neer... na een veroordeling voor belastingontduiking en omkoping. Toen de president van Zuid-Korea de straf een jaar later kwijtschold... keerde hij terug aan het hoofd van Samsung... De laatste jaren had hij gezondheidsproblemen en nam zijn zoon het over. Lee Kun hier was 78 jaar. Het weer bewolkt en vooral in de ochtend buien. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog. Maar er blijft aan zee nog een bui mogelijk. De temperatuur ligt rond een graad of 14 bij een matige zuidwestenwind.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 Toen alles nog zo voorbestemd en rozenkleurig leek. Een gelukkig einde bleek uiteindelijk niet in ons besteed. Maar zo kan het lopen, nu is het over. Geen contact, gebroken hart is dus meestal hoe het met Zij houdt nog steeds van hem en hij nog steeds van haar. Soms blijf je wel verbonden, maar ben je niet meer bij elkaar. Als ik het niet had maar, had ik het zelf ook nooit geloofd. Van liefde naar een vriendschap, zo kan het dus ook. De meeste exen loop je met een grote boog omheen. Maar toen ik jou laatst tegenkwam, voelde net meer dan life and haven't lost me yet. Set the turkey to the carving knife. What you give is what you get. A fresh and lovely summer's day we thought would never end.